uur. Renaat Kok met het NOS Journaal. In Helden in Noord-Limburg is een jongen van vijf uit een kermisattractie gevallen. Hij is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. De jongen zat in een rupsbaan die na het ongeluk is stilgelegd. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gaat de attractie vanavond nog onderzoeken. De kermis gaat ondertussen gewoon door, meldt regionale omroep 1 Limburg. In Soedan zijn in het huis van de afgezette president Bashir... miljoenen aan contant geld gevonden. Leden van de Veiligheidsdienst vonden 6 miljoen euro... ruim 350.000 dollar en 5 miljoen Soedanese ponden. Dat is omgerekend ongeveer 100.000 euro. Bashir werd ruim een week geleden door het leger afgezet... na maandenlange volksprotesten. Hij zit nu in de gevangenis en wordt onder meer beschuldigd van witwassen. Ook twee van zijn broers zijn gearresteerd in verband met corruptie. Het internationale strafhof in Den Haag wil Bashir berechten... wegens volkromoord in Darfur. 15 overlevenden van het busongeluk op Madeira zijn terug in Duitsland. Een Duits legervliegtuig bracht hen terug naar Keulen. Afgelopen woensdag kwamen 29 Duitse toeristen om het leven op het Portugese eiland... toen hun bus van een helling stortte. 27 andere inzittenden raakten gewond. Zij keren met reguliere vluchten terug naar Duitsland. In de titelstrijd in de eredivisie heeft koploper Ajax met 1-0 gewonnen bij FC Groningen. Invaller Huntelaar maakte ruim 10 minuten voor tijd het enige doelpunt... en moest vijf minuten later weer van het veld vanwege zijn tweede gele kaart. Door de overwinning staat Ajax weer drie punten voor PSV... dat morgen speelt tegen ADO Den Haag. In de strijd tegen degradatie deed FCM al goede zaken. Het won met 2-0 van FC Utrecht en neemt daardoor afstand van de onderste drie plaatsen. Vitesse versloeg Pek Zwolle in Arnhem met 4-1. Het weer vanavond en vannacht is het helder. De minimumtemperatuur daalt tot een graad of 7. Morgen is het dan opnieuw zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden en zo'n 24 graden in het zuiden. Maandag wordt het nog iets warmer... en vanaf woensdag neemt de kans op neerslag toe.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 Radio. and in our Something like this, something that is so so good, so important, so great, cannot ever die. And for years, you know, maybe many years, people are gonna, it, will be considered passe or uh, ridiculous. It'll be misrepresented and caricatured. And, you know, they're gonna laugh at John Travolta, they're gonna laugh at polyester suits and platform shoes. But we have nothing to do with any of those things, and we still love the disco. And those people that don't understand that, i will never understand. Disco, real disco, is so much better than all of that stuff. Disco is too great, it's too fun for it to disappear. Disco. This is intense. Radio. Radio. Something like this. Something that is so, so good, so important, so great, cannot ever die. And for years, you know, maybe many years, people are gonna, it, will be considered passe or uh, ridiculous. It'll be misrepresented and caricatured. And, you know, they're gonna laugh at John Travolta. They're gonna laugh at polyester suits and platform shoes. But we have nothing to do with any of those things, and we still love the disco. And those people that don't understand that, they'll never understand. Disco, real disco, is so much better than all of that stuff. Disco is too great, it's too funny for it to disappear.